naar de gevangenis gebracht. Bij de Amerikaanse missie om hem te arresteren zijn mogelijk 40 Venezolanen gedood, zeggen bronnen tegen de New York Times. Ondertussen zegt het Hoge Rechtshof dat vicepresident Rodriguez Maduro de komende tijd moet vervangen. Volgens de Amerikanen heeft ze al gezegd dat ze bereid is om samen te werken en dat ze eigenlijk geen andere keuze heeft. Rodriguez zelf eist juist dat de Amerikanen Maduro en zijn vrouw onmiddellijk vrijlaten. KLM en TUI e gaan vandaag weer vliegen op Curaçao, Bonaire en Aruba. Gisteren werd alles nog gecanceld, want Venezuela ligt op 70 kilometer afstand van de eilanden. En vanwege de Amerikaanse aanval golden de beperkingen. Die zijn voorbij. Ook Corendon denkt erover weer te gaan vliegen op Curaçao. De winst staat er niet in voor Gian van Veen. Toch is hij ontzettend trots dat hij in de finale van het WK darts heeft mogen spelen. Hij verloor van Luke Littler met 7-1. Die bleef maar scoren en hij was verreweg de beste, zei Van Veen na afloop. Hij gaat niet met lege handen naar huis. Hij krijgt 460.000 euro. Op veel plekken regent of sneeuwt het vanochtend. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanmiddag wisselen zon- en sneeuwbuien elkaar af. Het wordt 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee. En dat was nieuws op 538. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder.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 Pakken. Nu bij Jumbo. Alle Jumbo's vriesverse maaltijden 1 plus 1 gratis. En kansieappels of conferanspieren. Zak of bak van 1 kilo. Ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. 538. Vanaf morgen win je bij 538.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 our the changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get her to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to do. love you. If you just don't talk to me, babe. I'm Flow through my head. There's a question is she needing another side of a man? Can I be looking at the last three years like I did? I can never see us ending like this. You know, seeing your face no more my pillow. It's a scene that's You can never tell how the next day life could be 538. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love.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 Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.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 decay, no longer drowning and deceived. All oh, because you came for me. She's pistol packing matador, and I'm the bolt taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This starts about to run, and I fit this line. I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.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 Daarna is hij naar een gevangenis in Brooklyn gebracht... waar eerder ook al bijvoorbeeld rapper P. Diddy... en Epsteins handlanger Ghislaine Maxwell vastzaten. Maduro werd in zijn eigen land opgepakt door Amerikaanse troepen... en moet terechtstaan voor drugsmisdaden. President Trump is niet van plan om militairen naar Venezuela te sturen... maar dan moet de Venezolaanse vicepresident Rodriguez wel doen wat Amerika wil, zegt Trump. Die beweert dat de vicepresident bereid is om samen te werken... maar zij blijkt daar toch anders over te denken. Intussen gaat het luchtruim van het Caribisch gebied weer open... dus kan er ook weer worden gevlogen van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Venezuela ligt vlakbij de Caribische eilanden... en na de Amerikaanse aanval werden gisteren daarop alle vluchten geschrapt. KLM wil vandaag weer die kant op gaan, net als TUI en van Ander nieuwstand is de Nederlandse darter Gian van Veen... niet gelukt om het WK in Londen te winnen. Hij verloor gisteravond de finale tegen titelverdediger Luke Littler met 7-1. Van Veen zei dat hij best trots mag zijn op wat hij heeft bereikt... maar dat zo'n dik verlies wel pijn doet. Op veel plekken regent of sneeuwt het vanochtend. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanmiddag wisselen zon en sneeuwbuien elkaar af. Het wordt 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmuizer met eh, vertraging, een, een, vertraging op de A28 als richting Hogeveen bij uh, Dwingelo, 8 minuten. En de A28 als richting Hogeveen bij uh, Dwingelo ook nog 5 minuten.